Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roept weinig enthousiasme op. Dat blijkt uit een peiling die Ipsos in de week voor Prinsjesdag deed voor de NOS. Maar een kwart van de Nederlanders is positief over de coalitie die nu een regering aan het formeren is. Op de vraag welke partij ze liever in het kabinet hadden willen hebben... antwoordt 21% GroenLinks en 19% PVV. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders vinden dat het nieuwe kabinet aan de slag moet met de zorg. Ze vinden dat het tweede kabinet Rutte het juist op dit terrein niet goed heeft gedaan. Het Caribisch gebied heeft opnieuw te maken met een zware orkaan van de vijfde en hoogste categorie. Met windsnelheden tot 260 km per uur. De orkaan Maria heeft inmiddels Dominica bereikt, waar volgens de premier van het eiland de daken in het rond vliegen. Verwacht wordt dat eilanden als Guadeloupe, Martinique en Montserrat het zwaar te verduren krijgen. De Nederlandse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten krijgen niet de volle laag. Om de hulp aan de Caribische eilanden na orkaan Irma te stroomlijnen... komt er een coördinatiecentrum op Curaçao. Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben dat afgesproken bij de VN in New York. Voor Nederland is het vooral belangrijk dat er beter samengewerkt wordt... tussen het Nederlandse en Franse deel van Sint Maarten. Er is in New York ook afgesproken dat de VN 12 miljoen dollar aan noodhulp geeft aan de eilanden. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft gezegd dat de naar Bangladesh gevluchte Rohingya mogen terugkeren als ze papieren kunnen laten zien. Suu Kyi sprak vanochtend het parlement toe over de problemen rond de moslimminderheid. Ze verdedigde het regeringsbeleid en zei dat het leger al twee weken geen acties uitvoert tegen de Rohingya. De afgelopen maanden zijn zo'n 400.000 Rohingya gevlucht en werden hun dorpen platgebrand. Suu Kyi weigert dat geweld te veroordelen. Het weer op veel plaatsen mist die soms langzaam optrekt. Verder is het vandaag wisselend bewolkt met een enkele bui, weinig wind en een graad of 16. De komende dagen wordt het geleidelijk droger en iets zachter. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral ten noorden van de grote rivieren komt nog plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 9 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht bij Knopendel 3 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam is weer vrij bij Zoeterwoude Rijndijk. Bij Zoeterwoude Dorp nog 5 kilometer file. Op de A7 Hoornzaandam 3 kilometer bij Purmerend Noord. 13 kilometer richting Zaandam tussen Afrit Averhoorn en Afrit Zaandijk. Door de dichte mist is de spitstrook dicht. Ook op de A9 is dat zo. A9 Alkmaar Amstelveen tussen akersloten en Rotterpolderplein 12 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Reewijk en de Meren. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Echtelt 4 kilometer file. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij Knoop het Velsen 7 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 3 kilometer file. En op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Duindicht was en Wassenaar 6 kilometer stilstaand verkeer.